Grainer werd in 2005 veroordeeld. De zaak kwam aan het licht toen er foto's opdoken in Lindy England, die Iraakse gevangenen vernederden. Grainer was tot 10 jaar veroordeeld, maar hij is nu 6,5 jaar na is hij vrijgekomen. President Obama heeft zijn medeleven uitgesproken na de dood van 31 Amerikaanse en 7 Afghaanse militairen bij een helikoptercrash. Hij had het over buitengewone opofferingen van de militairen. Volgens Afghaanse president Karzai is de helikopter in het oosten van het land neergestort. Veel van de 31 Amerikaanse militairen waren leden van de Navy SEALs, een elite-eenheid die wordt ingeschakeld voor speciale operaties. In Roosendaal is in verband met de dood van een 16-jarige jongen een man zonder vaste wonen- en verblijfplaats aangehouden. Een man van 25 wordt ervan verdacht dat hij gisterochtend vroeg de jongen op straat in Roosendaal heeft doodgeschoten. Gisteren werd een andere jongen van 16 aangehouden die bij de schietpartij was, maar die werd later vrijgelaten. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. Rode JC won thuis met 2-1 van Groningen. Heerenveen NEC werd 2-2, net als RKC Waalwijk tegen Herakles, En VVV Venlo tegen Utrecht bleef 0-0. Het weer, in het oosten nog buien, dan morgen flinke periode met zon.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 together, we'll stay forever. Come together, hey, hey. I can feel you all at night. When you're near me, it's alright. Come together, we'll stay forever. Come together, hey, hey. You don't leave me alone today. For to find a better way.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 Volgens een woordvoerder is het belangrijk dat politici in het congres nu hun meningsverschillen opzij zetten en samenwerken om de financiën te versterken en de groei te bevorderen. Een van de hoofdrolspelers uit de Abu Ghraib-schandaal, Charles Grainer, is vrijgelaten. Dat heeft een legerwoordvoerder gezegd tegen het persbureau AP. Grainer werd in 2005 veroordeeld. De zaak kwam aan het licht toen er foto's opdoken van een lachende Grainer en zijn vriendin Lindy England, die Iraakse gevangenen vernederden.